In het Oosterpark in Amsterdam is een viering... en daar bood de Nederlandse bank excuses aan voor hun aandeel in het slavernijverleden. Een bijzondere dag, hoorde verslaggever Lisanne van Spronsen. Voor mij wel, omdat we dan onze eh, voorouders kunnen herdenken... die van alles hebben meegemaakt in het verleden. En eh, ja, het is eigenlijk net zoals dat... Eh, dat we 4 mei vieren, dodenherdenking. Zo moet je het zeg maar zien voor ons als nazaten van de, van de slaven. We zijn vandaag eh, in Amsterdam. Nou ja, er komen best wel veel mensen op af. Wat zijn jullie plannen vandaag? Alles wat, je daar te vinden, wat daar te vinden is aan eten en drinken, dat gaan we vandaag allemaal gewoon eten, drinken, feestvieren, muziek luisteren. En op meerdere plekken wordt het gerecht hiri Heri vandaag speciaal gratis uitgedeeld. Er is een man opgepakt die de 13-jarige Marley zou hebben meegenomen. Voor het meisje uit Lelystad kwam gisteren Amber Alert. S'avonds werd ze gevonden en alles was oké met haar. Drie jaar geleden gebeurde dat ook al. Toen bleek dat ze bij haar vader zat. En die werd toen opgepakt omdat hij niet het ouderlijk gezag heeft. Of het nu ook om deze man gaat, wil de politie niet zeggen. En hoeveel betaal je elke maand aan gas en stroom? Vattenval maakt zich zorgen, want 200.000 van hun klanten hebben hun maandbedrag te laag staan terwijl de prijzen de laatste tijd flink gestegen zijn. Sommige klanten die, ja, die passen uit wanhoop hun termijnbedrag maar aan naar beneden naar wat ze kunnen betalen. En dat is echt wel heel zorgelijk. Want wij weten dan zeker dat er aan het einde van het jaar dat er een enorme bijbetaling aankomt die ze dan ook niet kunnen betalen. Het energiebedrijf verwijst mensen steeds vaker door naar hulpinstanties om te voorkomen dat ze te grote schulden krijgen. En dan nog het weer. Af en toe zon, de meeste tijd droog bij 19 tot 22 graden. Morgen wat warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 60 eh, kilometer file in onze regio. En de meeste vertraging heb je op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Almere 12 kilometer met 20 minuten op onthoud. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam is bij Hilversum Noord de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Dat levert momenteel 6 kilometer file op en 20 minuten vertraging.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 Het betalen per kilometer. Het is de bedoeling dat mensen die weinig rijden... minder gaan betalen dan mensen die veel rijden. Het kilometertarief wordt in 2030 bekend als het systeem wordt ingevoerd. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank heeft excuses aangeboden... voor de betrokkenheid van de bank bij het slavernijverleden. Dat gebeurde in Amsterdam bij de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Onderwijsministers Dijkgraven en Wiersma geven toe dat het maar niet wil lukken om meer leraren aan te trekken.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 Sube las manos que esta vaina apenas empieza. Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper hasta que no queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, boom Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata.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 Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Ik ben huis wat serieus, Smaak maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh. oh met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh. twee vingers, oh oh oh oh. Met twee vingers schuin, oh oh oh oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin.